Nieuws van 5 uur. Maar met het NOS Journaal. Het kabinet Rutte 2 staat maandag op het bordes. De oppositie in de Tweede Kamer heeft er geen behoefte aan... om eerst nog een debat te voeren met formateur Rutte. Zo melden bronnen in Den Haag. Daarmee staat niet zijn beëdiging op maandag in de weg. Rutte wordt naar alle waarschijnlijkheid vandaag nog benoemd tot formateur. Morgen kan hij dan beginnen met het ontvangen van kandidaat bewindslieden. Het Centraal Planbureau blijft bij zijn berekeningen over de koopkrachteffecten van het regeerakkoord. Volgens het CPB is het hele pakket aan maatregelen doorgerekend. Het bureau heeft daarbij niet uitgerekend hoe het regeerakkoord voor individuele gezinnen kan uitpakken. Verschillende media, waaronder de NOS, hebben zelf uitgerekend wat de gevolgen zijn. En daaruit bleek dat vooral gezinnen met een inkomen tussen de 50 en 70.000 euro... wel degelijk te maken krijgen met een inkomensachteruitgang. En die kan oplopen tot duizenden euro's per jaar. De goederenoverslag in de Rotterdamse haven blijft groeien. Dat is vooral dankzij de export. In de eerste negen maanden van het jaar werd bijna 2% meer overgeslagen dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens president-directeur Smits van het havenbedrijf Rotterdam komt het positieve resultaat vooral door de oliesector. Smits verwacht dat over het hele jaar genomen de groei iets lager zal uitvallen. De twee grootste vakbonden van Griekenland roepen op tot een landelijke staking van 48 uur. Volgende week dinsdag en woensdag moet iedereen het werk neerleggen uit protest tegen de bezuinigingsplannen van de regering, zeggen de bonden. Om nieuwe leningen los te krijgen moet Griekenland van het IMF, de ECB en de EU ruim 13 miljard bezuinigen. De vakbonden noemen de plannen onaanvaardbaar en verwoestend. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af naar zo'n 3 tot 6 graden. Morgen is nog wat zon. In de middag gaat het regenen en het wordt maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. Er wordt op snelheid gecontroleerd op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch... en op de A7 tussen Groningen en de Duitse grens. Tot zover de verkeersinformatie.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 Low a special attraction. 50 G's in my jeans, plus the dough from the wild. it's the reason I'm the king, girl. I know what you like. Come if on. If it's talking to the sergeant. Body marked up like the subway in Harlem.